Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daar toestemming voor gegeven. Wanneer de CIA de villa in Abbottabad zal uitkammen op zoek naar sporen en meer documenten is niet duidelijk. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet ertoe leiden dat het vertrouwen tussen de twee landen wordt hersteld. De relatie verslechterde nadat Amerikaanse militairen binladen op Pakistaans grondgebied hadden geliquideerd, zonder dat Pakistan van die actie op de hoogte was. Ook daarvoor was er al frictie tussen de twee landen. Zo vonden de Amerikanen dat Pakistan te weinig deed in de strijd tegen terroristen. In Wit-Rusland zijn twee voormalige presidentskandidaten veroordeeld omdat ze hadden meegedaan aan demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Die verbood demonstraties tegen de uitslag. Presidentskandidaten kregen gevangenisstraffen van 6 en 5,5 jaar. De brandweer verwacht nog tot zeker komende ochtend bezig te zijn met het nablussen van de heidebrand bij de Belgische plaats Kanthout. Door de brand op de Kanthoutse heide, vlakbij de grens met Nederland, is zeker 500 hectare natuurgebied verwoest. Het nablussen wordt bemoeilijkt door de wind die het vuur op sommige plaatsen weer aanwakkert. In een ziekenhuis in Mexico is de kunstschilder en beeldhouster Leonora Carrington overleden. Ze was een van de eerste grote surrealisten. Carrington schilderde veel spookachtige droombeelden van bizarre rituelen, waarin dieren figureren. Ze werd geboren in Engeland en verhuisde op haar twintigste naar Parijs, waar ze surrealisten als Max Ernst en Salvador Dali ontmoette. Nadat Ernst door de nazi's was opgepakt, raakte Carrington in een depressie en werd ze opgenomen in een psychiatrische kliniek in Spanje. Ze ontsnapte en vluchtte naar Mexico waar ze de rest van haar leven doorbracht. Leonora Carrington is 94 jaar geworden. Het weer in het westen en noorden geregeld buien met kans op onweer. Komende dag opnieuw bewolkt met vooral in de ochtend buien.